Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Zo'n 12.000 mensen die een huis van een corporatie huren... zijn zelf eigenaar van één of meerdere woningen. Dat staat in een onderzoek van het Centraal Planbureau. Het gaat om de huurders van ongeveer een half procent van de corporatiewoningen in Nederland. Een klein deel van de huizenbezitters heeft de woning door omstandigheden in bezit gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis. Maar het overgrote deel heeft het huis gekocht om er geld mee te verdienen, onder meer door het zelf te verhuren. Er zijn zelfs gevallen bekend van sociale huurders die meer dan 10 woningen in bezit hebben. Landen die zaken doen met Iran krijgen te maken met een Amerikaanse invoerheffing van 25 heeft president Trump bekendgemaakt. Hij zegt dat de heffing definitief is en per direct ingaat, maar geeft verder geen details. Zo noemt hij geen namen van landen die het betreft. Onder meer China, Turkije, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten zijn belangrijke handelspartners van Iran. Veel westerse landen handelen nauwelijks met het land. Met name vanwege eerdere Amerikaanse en EU-sancties. In de financiële wereld is bezorgd gereageerd op de dagvaarding van Jerome Powell... de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Zijn voorgangers zien de stap van justitie als een ongekende poging... om via vervolging de onafhankelijkheid van de bank te ondermijnen. Ook daalde de dollar in waarde en steeg de prijs van goud naar een recordhoogte. Het Rijksmuseum heeft de grootste geldschenking ooit gekregen, zegt directeur Dibbits in het FD. Het gaat om zo'n 60 miljoen euro, waarmee een nieuwe beeldentuin wordt aangelegd. Het geld komt volgens het FD van de familie van Rappard. De nieuwe beeldentuin komt te liggen in het Karel Willing plantsoen schuin naast het Rijksmuseum. De beelden komen uit de privécollectie van miljardair Rolly van Rappard. Gerenommeerd architect Norman Foster zal de beeldentuin ontwerpen. De tuin moet later dit jaar opengaan. Het weer. Vandaag bewolkt met in de ochtend in het noorden plaatselijk dichte mist.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 Oh, where have the times gone, baby? It's all phone. I like to see you. Cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere.